Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Leraren en ander personeel op scholen moeten na maximaal een jaar al een vast contract krijgen. Dat wil minister Wiersma om zo het onderwijs aantrekkelijker te maken. In zijn plan staat ook dat scholen nog maar 5% van hun geld mogen uitgeven aan het inhuren van ZZP'ers en uitzendkrachten. Bij een aanslag op een synagoge in Tunesië zijn vier mensen om het leven gekomen. Een beveiliger, schoot eerst een collega dood en daarna twee bezoekers. Daarna werd hij zelf neergeschoten door de politie. Tijdens de schietpartij was er in de synagoge juist een groot feest aan de gang. Real Madrid en Manchester City mogen allebei nog dromen van een plekje in de Champions League finale. Gisteravond werd het 1-1 in de eerste halve finale, zag onze commentator. Er valt ook nog weinig te zeggen over de return als dit zo blijft. Want ook Real Madrid kan uitstekend spelen in uitwedstrijden. Dus dat geduld dat ze hebben betracht ja, heeft hier maar tot een half succesje geleid. Over dik een week is de return bij Manchester City. Vanavond spelen AC Milan en Internationale de andere halve finale. En Mia Nicolai en Dion Cooper kunnen Douze Poin wel vergeten. De twee zijn niet door naar de finale van het Songfestival. Gisteravond waren ze tijdens de eerste halve finale als veertiende aan de beurt. En dat klonk zo. I'm sorry, just Mensen stemden liever op andere nummers en dus zit het Songfestivalavontuur er voor Mia en Dion alweer op. Het is voor het eerst in acht jaar dat Nederland niet in de finale staat. De tweede halve finale die is morgen. En het weer nog veel grijs met vanochtend in het oosten ook wat regen. Later breekt de zon vaker door, wordt het 15 tot 18 graden. In Limburg zijn er wel weer pittige buien met ook kans op onweer.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 Leraren op basisscholen en in het voortgezet onderwijs... moeten na maximaal een jaar een vast contract krijgen. Staat in een plan van onderwijsminister Wiersma. Ook moeten er wat hem betreft minder ZZP'ers worden ingehuurd. Het enige algemene ziekenhuis van Curaçao moet een deel van de geplande operaties schrappen door personeelsgebrek. Van de zes operatiekamers kunnen er nog maar vier worden gebruikt. In Tunesië heeft een beveiliger drie mensen doodgeschoten bij een synagoge. Daarna werd hij zelf doodgeschoten door veiligheidstroepen. Tien andere aanwezigen raakten gewond. Het weer. Eerst grijs, later meer zon. Daarna vooral buien in het zuidoosten. Het wordt 15 tot 18 graden. We can zo op zijn kop. Laat het even los, het mag er wezen. Nooit meer hier alleen. Hoe het plots verscheen, voel me begrepen. Want ik voel weer.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.